Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is niemand geschikter om president van Amerika te worden dan Hillary Clinton. Dat heeft president Barack Obama gezegd in een toespraak op de derde dag van de Democratische Conventie. Obama zei dat na acht jaar change er nog steeds veel werk te doen is... maar dat niemand dat beter kan dan Hillary Clinton. Obama hield een optimistische toespraak, hoewel hij ook flinke kritiek had op Donald Trump... Hij zegt dat met de presidentskandidaat voor de Republikeinen aan de macht de Amerikaanse democratie gevaar loopt. Na de speech van Obama kwam Hillary Clinton nog het podium op en stonden ze hand in hand. Eerder op de avond had Tim Kaine zijn nominatie als running mate officieel geaccepteerd. De Turkse overheid heeft per direct tientallen persbureaus, tv-stations, radiozenders, kranten en tijdschriften gesloten. Ze worden allemaal in verband gebracht met de Gulen-beweging. Om diezelfde reden heeft het Turkse leger bijna 2000 hoge militairen ontslagen. President Erdogan ziet de Gulen-beweging als de aanstichter van de koepoging van bijna twee weken geleden. Er liggen minder kiloknallers in de winkel, dat stelt actiegroep Wakker Dier. In de eerste helft van het jaar waren er 300 aanbiedingen minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En vlees met keurmerk is wel vaker in de aanbieding, drie keer zoveel vergeleken met 2015. de supermarkten vinden dat wakkerdier de definitie van een kiloknaller steeds strenger maakt. En Ajax-spits Arek Milik wordt, vandaag gekeurd in Napels. Dat zegt directeur Mark Overmars tegen Voetbal International. En daarmee lijkt de overgang van de Pool naar Napoli een stap dichterbij. Ajax zou meer dan 30 miljoen euro ontvangen voor Milik... die voor minder dan 3 miljoen overkwam van Bayer Leverkusen. Het weer kans op mist. In de loop van de dag vooral in het noorden af en toe zon. Ook is er kans op een bui. Het wordt zo'n 22 graden.